Jan van der Putten met het NOS Journaal. De ouders van de Duitse jongen die zwaar ondervoed op een camping in Winterswijk werd aangetroffen... zijn allebei veroordeeld tot drie jaar. De rechtbank acht hen schuldig aan mishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing van de jongen. De achtjarige Jaden werd s'nachts opgesloten in een kist... en kreeg naar eigen zeggen alleen beschimmeld brood te eten. De officier had vijf jaar cel geëist. Omdat de ouders niet meewerkten aan een psychiatrisch onderzoek... kon niet worden vastgesteld of ze verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Beide zijn zijn ze uit de ouderlijke macht ontzet. In de Italiaanse havenstad Genua is een brug ingestort. Op foto's op sociale media is te zien dat een groot deel van de brug in de rivier Polcivera is gestort en op gebouwen eronder. Over de hangbrug loopt de snelweg A10. Volgens de eerste berichten zijn er tientallen auto's onder het puin terechtgekomen. Hulpdiensten vrezen voor veel doden. Op het moment van het instorten van de brug trok er noodweer over Genua. Er moet meer aandacht komen voor de toename van schadelijke UV-straling door de zon, vindt het RIVM. Volgens het instituut was er vorige maand meer straling dan ooit tevoren. En krijgen we meer van dit soort zomers. Omdat mensen met het warmere weer vaker buiten zijn, worden ze dus vaker blootgesteld aan straling, waardoor het risico op kanker toeneemt. Samen met het RIVM en KWF Kankerbestrijding komt het RIVM met een actieplan om mensen bewust te maken van de gevaren. Elk jaar krijgen ruim 51.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. En jaarlijks overlijden ongeveer 900 mensen aan de ziekte. In een aantal steden in Zweden waren afgelopen nacht rellen en zijn auto's in brand gestoken. De steden Gothenburg en Trollhättan werden de meeste auto's in brand gestoken. Gemaskerde jongeren gooiden stenen naar de politie. Ongeveer 80 auto's gingen in vlammen op.